verklaring niets te maken heeft met de recente onthullingen over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. De lotto-jackpot van 36 miljoen euro is gevallen op de loten van 22 mensen. Het was de hoogste jackpot ooit van de lotto in Nederland.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 Volgens Merkel werd er in de jaren 60 onterecht vanuit gegaan dat gastarbeiders weer zouden vertrekken. De bondskanselier wil dat immigranten meer doen om te integreren, onder meer door Duits te spreken. In het noorden van Mexico, bij de grens met de VS, zijn op een feestje zes mensen doodgeschoten. Gewapende mannen drongen een huis binnen en openden het vuur op de gasten. Het grensgebied wordt gedomineerd door drugsbendes die vechten om de beste smokkelroutes naar Amerika. President Calderon stuurde onlangs 7500 politiemensen naar de stad, maar het geweld neemt alleen maar toe. De paus zal vandaag een Australische non heilig verklaren... die zich verzette tegen seksueel misbruik binnen de kerk. De non, Mary MacKillop, ontdekte rond 1870 dat een priester zich vergreep aan kinderen. Toen ze dat bij het bisdom aankaarten werd ze in eerste instantie uit de geloofsgemeenschap gezet. Het Vaticaan benadrukt dat de heilige verklaring van de Australische non niets te maken heeft met de recente onthullingen over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Oudschaatster Greta Smit is woedend over de straf die haar is opgelegd door het NOC-NSF. Die wil tot en met de Olympische Winterspelen van 2014 niet samenwerken met Smit en haar voormalige coach Ingrid Paul. Smit en haar coach zouden tijdens de Winterspelen van 2006 fraude hebben gepleegd... door een schaatser 50.000 euro te hebben geboden om haar plek op de 5 kilometer af te staan. Greta Smit ontkent dat. De lotto-jackpot van 36 miljoen